met hoge snelheid in op de glazen pui van het gebouw. De extra beveiligde glas voorkwam dat de wagen kon binnendringen. De Telegraaf spreekt van een aanslag... en ook de politie vermoedt dat er sprake is van opzet... Vooral omdat de bestuurder het busje tussen twee plantenbakken door heeft moeten manoeuvreren om het gebouw te bereiken. De bestuurder is volgens de politie gevlucht in een donkerkleurige BMW. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie. In Bergen op Zoom staat sinds gisteravond een grote afvalberg in brand. De brandweer verwacht dat het blussen nog een groot deel van de dag zal duren. Gisteravond werden al extra tankwagens uit omliggende gemeenten opgeroepen. De politie strooit nu ook zand over de berg heen om het vuur te bestrijden. Mensen die last hebben van de rook moeten hun ramen en deuren dicht doen van de veiligheidsregio. De rookwolken trekken over de A58 richting Hogerheide. Ook daar hebben veel mensen last van de rook. Het komt te vaak voor dat kinderen die seksueel zijn misbruikt... op gesloten afdelingen van jeugdzorginstellingen terechtkomen. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ruim 1 op de 10 meisjes belandt na misbruik op zo'n afdeling. Jongens krijgen vaak andere vormen van hulp. De politie gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag... dat de politie voor een deel aansprakelijk is voor de schietpartij in aan de Rijn. Dat meldt een site uit die plaats. Tristan van der Vlis schoot in 2011 in een winkelcentrum zes mensen dood... en pleegde daarna zelfmoord. Slachtoffers en nabestaanden verwijten de politie dat hij van der Vlis een wapenvergunning had gegeven... terwijl hij psychische problemen had.